8 uur. met het NOS Journaal. Oudwethouder Richard de Mos is weer gemeenteraadslid in Den Haag. Na beëdiging door waarnemend burgemeester Remkes kreeg hij een staande ovatie. Een ander lid van de partij, van Hart voor Den Haag, groep de Mos... heeft zijn zetel aan de Mos afgestaan. De Mos moest een maand geleden net als collega-wethouder Gernawi opstappen... vanwege corruptieverdenkingen. Ze zouden tegen betalingen vergunningen hebben geregeld voor bevriende ondernemers. De Mos ontkent dat. Ex-wethouder Gernawi komt voorlopig nog niet terug in Haag. Haagse gemeenteraad. Madia G. gaat niet in hoger beroep tegen haar straf voor drugsmokkel. De rechter in Duitsland veroordeelde haar maandag tot 8,5 jaar cel. Ze werd in juni bij een routinecontrole net over de Duitse grens aangehouden... met ruim 50 kilo drugs en 12.000 euro aan contanten in haar auto. Haar advocaat zei bij de rechtszaak dat ze niet wist dat ze drugs bij zich had. Volgens hem dacht de atlete dat het doping was die ze naar een Duitse arts moest brengen... maar de rechter geloofde dat niet. In Ridderkerk zijn vanmiddag acht mensen aangehouden... die zich hadden verstopt in een vrachtwagen met fruit. Ze werden ontdekt toen de vrachtwagenchauffeur de trailer opende. Volgens getuigen sprongen er toen 10 tot 15 mensen uit... van wie de politie er acht wist aan te houden. Waar ze vandaan komen is onduidelijk. Ook in de Engelse plaats Chippenham zijn gisteravond 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald. Die werden gevonden na een tip van een ooggetuige. AZ heeft ook de returnwedstrijd in de Europa League tegen FC Astana overtuigend gewonnen. In Kazachstan werd het 5-0 voor de Alkmaarders. Twee weken geleden won AZ de thuiswedstrijd al met 6-0. Vanavond spelen nog twee Nederlandse clubs in de Europa League. PSV is in Oostenrijk op zoek bij Lask. En Feyenoord speelt thuis tegen Young uit Zwitserland. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog.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 Vanavond gaan ze al iets van warm draaien. Dat doen ze in de taverne in, in Bergen om 9 uur. Dus mocht je dit horen en je zit ergens in de auto of weet ik wel wat... dan kan je altijd nog even heel gauw, als je in de buurt bent naar Bergen rijden. En dan kan je daar eh, nog eventjes Dandelion aantreffen eh, in eh, Bergen bij de Taverne. Morgen spelen ze om half tien, maar dan is het voor het EGI. Want dat is voor de albumpresentatie en dat gebeurt in Paradiso Amsterdam. Welkom bij deze Alternative FM van 7 november. Nou, als je de Facebookpagina een beetje hebt gevolgd van ons... dan weet je dat het bommetje vol zit met nieuw materiaal dus wat dat er gaat, eh, gaan we dat al allemaal een beetje eh, allemaal af. Want eh, zo hebben we Lea Rai. Wie is dat? Nou, ik weet wel dat zij in een vorig leven Lisa en de Lumberjacks eh, heeft eh, gedaan. Eh, en achter Lia Rai schuilt Lisa Rietveld. Want dat zeg ik er dan maar even bij. en zij heeft twee singles uitgebracht. En één is er kakelvers. Die, die ga je vanavond horen. ook een band die een op Akda verleden heeft. Want datzelfde geldt ook voor Lia Rai. Is Mr. Stone en de Black Dogs. Eh, ze zijn echt eh, gegroeid. Eh, Frans Wagenaars of Warnaars. dan moet ik even nog eventjes nakijken. Zo heb ik het niet 1, 2, 3 op mijn harde schijf staan. Die bemoeit zich met de nieuwe productie van... Mr. Stone en de Black Dogs. En zij hebben een single uitgebracht, Careless Love. En dat is een nummer wat vooruit loopt op een EP die nog gaat eh, komen. Maggie Brown heeft ook een nieuwe eh, single. En ja, ja, eh, terug van weg geweest. Willemijn de Boer. Zij is hier ooit nog eens geweest in 2018, als ik het wel heb. met de geluidsmagier Jeff de Grans. Nou, dat moeten wat mensen bij ZFM Zandvoort heel wat zeggen. Want hij samen met Edwin Keur, toen nog Edwin de Wit hebben ze nog eh, samen nog een eh, vrijdagavond of een zaterdagavond show gedaan. Vrijdagavond zelfs ook nog. En eh, dat hebben ze met z'n tweeën gedaan. En die uh, Jeff de Gans, die zit daarachter als het gaat om het geluid, het masteren. En ik weet niet of hij dat ook met deze nieuwe single overmoedig heeft gedaan. Dan ook de nieuwe single van Leuna. Want de dames gaan over twee weken ook weer eh, zichzelf presenteren bij het, eh, de Rob Akda wordt. Maar nu onder de naam Leuna. Echt onder de naam Leuna. Want dat hebben ze in het verleden hebben ze dat ook al gedaan onder Delusionals. Maar dat eh, was toch iets wat, wat eigenlijk een voorloper is van wat er uiteindelijk nu gekomen is. Cosmic Circus, ook nieuw. En dat eh, is onder andere Tobias Bader. Die hebben we hier ook eh, gehad als eh, singer-songwriter. Maar hij heeft ook een project. En een van die projecten is Cosmic Circus. Je hoort straks twee nummers. En natuurlijk ook het eh, gebruikelijke riedeltje van een eh, aantal eh, nummers die we hier nog gaan draaien. Zo onder andere ook deze. ze zijn weer terug. tenminste, in ieder geval Koen Alvarez is terug met zijn meisje. maar goed, ze, ze, ze, zijn boven water ergens hebben ze in Bali gezeten. En dan komt dit natuurlijk wel goed uit. Dat we een beetje een soort van thuiskomen doen. Make This Work van Lake Michigan, waar Koen deel uit van maakt. There's fog on the fields behind. The drops on our skin remind us of how we spend our time on being what we don't wanna be. Being the one is maybe harder the street There's only one light burning Showing us our shadows fading away again And we forget it all Pretend that we never saw The things we carry with us Let's start a fire in the pool get rid of all those days. Let's take the first bus back home. It may be a while ago. En dat eh, is dan even de presentatie van eh, Cosmic Circus niet te vergelijken met, eh, of eh, niet te verwarren met die andere. Eh, de Cosmic Carnival, die, dat is totaal iets anders. Maar ik zal nog even kijken als we nog een tijd over hebben. Om dan even te laten horen wie de Cosmic Carnival ook alweer zijn. Want mensen denken van, hey, dat is toch Cosmic Carnival? Nee, dit is Cosmic Circus. deels is de band uit Nederland. Dat heeft ook te maken met Tobias Bader. Die hebben we hier ooit als solo singer-songwriter hier in de studio gehad. Eh, voor zijn eigen EP Rise and Fall. Maar dit is een project wat hij samen doet met uh, Oete Apfelstedt. Eh, die is degene die, die ook op de vocals en op het, de viool hoort. En de Cosmic Circus Central Galactic Time heeft dit vorige week uitgebracht eh, ze hebben dat eh, gevierd met een eh, release in de ruimte in Amsterdam-Noord. Dus daar hebben ze het een en ander gedaan om dit onder de aandacht te brengen. Ik had hem al een tijdje in bezit en ik denk, zal ik daar dan nog tussendoor nog wat, wat doen? Maar voorlopig heb ik dat nog even niet gedaan. dat hebben we dus nu ruimschoots goed gemaakt, want ja als je op een gegeven moment toch iets doet wat betreft het verhaal over dit, dit project. En eh, zeker als het een eh, week geleden is eh, dat ze dit hebben, onder de aandacht hebben gebracht... ja, dan moet je er ook inderdaad op terugkomen. En dat hebben we dus bij deze gedaan. klinkt ook heel erg goed, want dit nummer My Mind's Eye werd ook genoemd... in het bericht wat ik van It's All Happening heb gekregen. My Mind's Eye is een romantisch popliedje... en het is eigenlijk ook een onvervalste jaren 70 disco-song. tenminste, de titelsong is dat... Eh, maar dit is een, eh, een beetje een romantisch eh, popliedje. dat titelnummer. Ik, ik, ik, maak er een beetje een puinhoop van vanavond. de titelsong, dat is de Central Galactic Time. En dat is een, dus een disco-nummer. Die draaien we niet, maar die zal je nog, nog wel een keer voorbij bij horen komen. Dus dat zeg ik er dan maar even bij. Goed, ehm, ik zei al, Lea Rai is degene die, die we hier in de studio hebben gehad... onder de naam Lisa de Lumberjacks dat was eigenlijk het begin. Maar op een gegeven moment eh, komt eh, Lisa er zelf achter van... hey, ik eh, wil toch iets wat, wat meer bij mij past. En uiteindelijk trok ze een, ja, een alter ego aan. En dat heet, ze heet nu Lea Rai. En ze maakt daar eigen muziek uh, van. Uh, dit is eigenlijk het uh, eerste nummer wat, wat ze heeft gemaakt. Straks in het tweede uur hoor je de volgende. En dat is tegelijkertijd ook de nieuwe single. Dit is The Wire. staring at it. You could draw a line only to satisfy Cause you've been writing all your stories on these walls Do you think I'm foolish? You're tired of speaking louder than words do. So let them do it for you. Let them feel it for you. But wake them up before the morning starts to crow. So they can fool right with you. We're moving every boundary to forget. So don't look down. I've been waiting. Let me figure this out. I've been waiting. I will hold you for as long as your So why is every you making you mad? I'ma leave you to it the clear met eh, Maggie Brown. Eh, dit is een nieuwe Commander, heet het eh, nieuwe nummer. En ze brengen, nou ja, dat heb je zelf eigenlijk wel een beetje kunnen horen. Indie, met een vleugje melancholie en folk. En eigenlijk zit er ook een beetje eerie guitar, zoals ze dat zelf omschrijven. leuker is dan ook ehm, ja, de fair in the eerie van uh, Out of Skin. Maar die zijn ook bezig om eh, een nieuw materiaal uit te brengen. Eh, vandaag nog een berichtje over gekregen. Maar of we dat nog volgende week donderdag kunnen draaien... dat is nog maar de vraag. Denk het niet, want volgende week donderdag hebben we andere zaken hier bij ZFM Zandvoort. dan heeft het ondernemersgala voorrang. Maar niet getreurd. De mensen denken, wat gaat er dan met jullie gebeuren? Nou, we hebben een beetje gewisseld, een beetje, een beetje onderhandeld. Uh, want uh, we hebben nog een vriendelijke collega, de heer Bastiaan Torenent. Die was zo vriendelijk om op vrijdag, de 15e dan, tussen 5 en 7 zijn zendtijd even in te ruilen uh, en even weg te geven aan ons. Zodat wij tussen 5 en 7, dus volgende week vrijdag 15 november, dus niet um, op donderdagavond, maar even op de vrijdag latermiddag en begin van de avond tussen 5 en 7 een alternative FM. Dus dan weet je dat alvast. Dan zitten wij er eventjes op een, eh, op een ander tijdstip. Het is eigenlijk wel, eh, wel eens eh, boeiend om dat ook eens een keer mee te maken. Vlak voor See met DJ K. Zoals die <laughs> JK. ik weet niet hoe hij <laughs> zich precies noemt, maar dat krijg je dan te, wachten. Goed, ehm, ik zei al... Het is de dag en het eh, verhaal en het weekend een beetje van Dandelion. Want Dandelion gaat eh, hun album eh, releasen. En dat doen ze niet zomaar. Vanavond spelen ze in de taverne. Ehm, en dat is, eh, ja, ik zei, eh, ja, dat is leuk. Want ik denk, ik zet hem even op continue play. Maar dat eh, werkt niet, want, dat is al een, want er zit meteen een, een, nummer achter wat we al gedraaid hebben. Dit is misschien wel grappig om even te laten horen wat ze allemaal kunnen. denk ik eh, dat ik iets eh, verkeerd heb gedaan. Want dat is eh, iets wat ik... ik denk, dat dit klinkt niet als Dandelion. Dit klinkt als Cosmic Circus. Zo moet het. dus een, eh, een stukje Parijs eh, aan het eh, begin van de ochtend. Zo omschrijven ze dat dan zo'n beetje. Maar er staat natuurlijk nog veel meer op. Kijk, dat is het voordeel als je ook een beetje mee hebt gedaan aan crowdfunding. Hè? Dan krijg je gewoon het album vooraf. En dus komen we nu uit bij trekje 11. En dat is Rose Marigold. I feel that today can take its strength from tomorrow As the sun changes shape life, that's what they read on your Facebook page. Stuck in your daily routine, it's not exactly a drag car race. You woke up this morning in a traffic jam and you felt so numb like you don't give a damn. Cause you know, cause you feel this is not your gaat ook het nieuwe album heten van Maarten van Praag, Young Hearts. En de man is hier ooit ook geweest eh, bij ons in de studio. Toen heeft hij ook eh, vier nummers, eh, geloof ik, heeft hij eventjes gespeeld. Of hij dat bereid is om weer te doen, dat zullen we nog even af moeten wachten. Maar in elk geval heeft hij dat met crowdfunding weer voor elkaar gekregen dat hij een aantal nummers eh, zelf eh, zal laten eh, gaan laten horen. daarvoor hoorde je The Garden met uh, Chloe. Chloe is degene die het uitvoert en The Garden is de titel. Ik moet het wel even correct zeggen. En daarvoor was het natuurlijk de beurt aan Dandelion... die, zoals gezegd, morgen in Paradiso hun album gaan presenteren. Maar voor die mensen die eh, nu nog eh, ergens in de buurt van Bergen zitten... en dit via de stream van Alternative FM hoorden... ja, vanavond spelen ze ook in de taverne in Bergen. Daar uh, zal Dandelion alvast een beetje een voorproefje geven... voor de mensen die morgen dus bij Paradiso Amsterdam... allemaal voor dat album Laika Belka Strelka. Straks hoorde je nog een nummer van dat album, want ja we hebben bijna eigenlijk eh, eh, een aantal dingen al weggegeven. Dus we moeten, eh, we moeten ook zuinig zijn. Er moet ook nog iets overblijven voor die mensen die morgen daar naartoe gaan. Nieuwe single, jazeker. Ook deze is nieuw, want Lilith Merlo heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Prepping Prepping Man is, was de vorige single. En dit is de nieuwe Safe as a Secret. shouldn't do this. Baby, don't ask questions. The less you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue, swear I'll keep ya. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep ya wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep you. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my wings are burning, I know that I should be returning down to the hill what you presented. I don't wanna be rejected. I'm rather disconnected. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep as, safe as, safe as On the tip of my tongue, swear I'll keep you. I'm keeping you safe geef toe dat het een beetje een heftige overgang is... Eh, wat betreft eh, van jazz, eh, soul en een beetje funk... naar een beetje het stevige werk van Mr. Stone en de Black Dogs. Want dat is het wel zeker. Frans Hagenaars is de producer. Ik ben er nu inmiddels achter. Maar dat is de man die ook Spinvis en de Kick heeft gedaan. Dus wat dat betreft, je hoort het er wel aan af... dat die jongens dat voor elkaar hebben gekregen. En het is een voormalige band uit de Rob Akda Award. Want eh, ze hebben ooit eh, meegedaan. Maar toen, ja, toen moest het eh, nog allemaal een beetje zich settelen. En inmiddels doen ze dat ook. Dus het verbaast mij dat ze nog iets van iets meer dan 300 eh, volgers hebben op Facebook. Dus die duimen kunnen die jongens wel goed gebruiken. Eh, zeker met deze waanzinnige single, want dat is het toch wel eerlijk gezegd. Eh, en dan zeg ik er, lig ik er eigenlijk helemaal niks van af. Maar datzelfde geldt ook voor Save as a Secret. nieuwe single van Lilith Merlo. die ook weer de komende tijd hier wel gaat horen. Ook een nieuwe single is deze dame. Ze is weer helemaal terug van weg geweest. Willemijn de Boer en Overmoedig. Vertrouw er maar op dat ik sterk ben. Dat ik dragen kan wat ik al deel. Dat ik door zal gaan en als het moet even stil ga staan. Dat ik zitten ga als ik te erg tril. Vertrouw er maar op dat het weer goed komt. Het opgeven ben ik nu wel de baas Laat me soms huilen, maar laat me lachen als ik lachen wil. Laat me in je armen schuilen. En laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Vertrouw er maar op dat ik niet bang ben. Niet te erg in elk geval, en als dat wel zo is, zal ik het eerlijk zeggen. Til me op als ik weer val. Vertrouw er maar op dat ik het aan kan. Dat niemand hoeft te zeggen hoe het zit ik al is het soms wat veel Het liefste blijven dansen wil En leg jij me dan weer uitgeput op bed Laat me maar mijn eigen wijs Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg je nodig heb. Dat ik boos ben op de situatie en niet op jou. En dat ik weet dat jij wel weet dat ik het eng vind. En dat het beter helpt als ik je vertrouw. Maar laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Laat me, laat me, laat me, laat me maar mijn eigen wijs. Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. laat me vooral niet alleen. Vooral niet alleen. Vooral niet alleen. I never watch the news. Then I crack a million. I never had a lot to lose. You wanna see what I got? across the board to love whatever I've done. No matter how I fall apart, we fit together as one. If what you need is way out in the dark, no, I'm not afraid of you, that small. Cause a little something pushes on across the board. een beetje achter elkaar. Eh, sowieso Willemijn de Boer met eh, Overmoedig. En daarachter eh, hoor je Lizzie V. Nou, ik zei het al. Cosmic Sun. Ehm, wat, wat zei ik? Nou ja, goed. In ieder geval niet te verwarren met deze band. Die kunnen we nog eventjes tot 9 uur. Zeg ik. De Cosmic Circus. Dat was de band.